uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor het eerst is een Duitser aan het coronavirus overleden. Het gaat om een man van 60 die tijdens zijn vakantie overleed... in een ziekenhuis in Hurghada, in Egypte. Israël overweegt alle buitenlandse reizigers te verplichten... twee weken in quarantaine te gaan. Morgen neemt het kabinet er een besluit over... maakte premier Netanyahu bekend. In Italië steeg het aantal besmettingen met het coronavirus... naar bijna 7400... Daarmee is Italië na China het land met de meeste coronagevallen. De ontmanteling van een zware bom langs de A1 bij Deventer is succesvol verlopen. Vanwege de operatie moesten bijna duizend omwonenden vandaag hun huis uit. Rond acht uur mochten ze weer terug. Dat was een uur later dan gepland. De operatie liep wat vertraging op. Het duurde langer dan gedacht om de tweede ontsteker van de bom te verwijderen. De V1-bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1. In Amsterdam hebben zo'n 10.000 mensen meegelopen in de Women's March... vanwege Internationale Vrouwendag. Er waren sprekers en een stiltemoment. Ook op andere plekken in Nederland waren acties. Bij een demonstratie voor vrouwenrechten in de hoofdstad van Kirgizië... werden 60 mensen opgepakt. Dat gebeurde nadat de actie werd verstoord door een groep mannen. Vanwege hoge waterstanden in de Maas en de IJssel zijn negen veerponten uit de vaart gehaald. De veerstoepen staan onder water en daardoor kunnen de pontjes niet aanleggen. Op andere plaatsen leidt het hoogwater tot een sterke stroming. Omdat het water in de rivieren komende week nog verder stijgt... zullen er naar verwachting nog meer ponten uit de vaart gaan. Waarschijnlijk ook over de Rijn en de Waal. Het weer, opklaringen, maar ook een enkele bui. Vannacht in het binnenland vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 5 graden. Morgen wolken en zon en overwegend droog.